Gert Luc met het NOS Journaal. De Franse president delen van de boekhouding gestolen. In de verklaring van En Marche staat dat de hackers duidelijk de bedoeling hebben... om de campagne van Macron te beschadigen... en de verkiezingen van morgen te beïnvloeden. Wie erachter zit is niet duidelijk. De hack werd gisteravond laat bekend... kort voordat de campagne in Frankrijk officieel werd afgesloten... en de kandidaten en de Franse media zich zeer terughoudend moeten opstellen. Zo mogen ze verder niets meer zeggen over de inhoud van de gelekte mails. Hongarije vindt dat Frans Timmermans moet aftreden als eurocommissaris. Volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft hij premier Orbán in verband gebracht met antisemitisme. Orbán had de Hongaarse amerikaanse zakenman Soros een Amerikaanse speculant genoemd. Volgens de Duitse krant Die Zeit neigt dat naar antisemitisme omdat Soros Joods is. Timmermans zei in Die Zeit dat hij Orbáns uitspraak ook zo heeft begrepen en dat hij daar verontwaardigd over is. Dat is bij Hongarije in het verkeerde keelgat geschoten. Commandant de strijdkrachten Tom Middendorp maakt zich zorgen over de veiligheid in Europa. Door het groeiend populisme in Europa, de brexit en de Franse verkiezingen met de anti-EU-kandidaat Le Pen komt de samenwerking tussen Europese landen onder druk te staan. En daarmee staat volgens Middendorp ook de veiligheid op het spel. Bij PSV en Vitesse zijn twee oud-jeugdspelers vroeger misbruikt. Ze vertellen in de Volkskrant voor het eerst hun verhaal. De jeugdspeler van PSV werd vanaf zijn achtste lang aangerand... door een man die betrokken was bij de jeugdopleiding. Dat was in de jaren 60. In de jaren 90 werd bij Vitesse een jeugdspeler aangerand... en een nacht lang vastgehouden door zijn teamleider. De directeuren van beide clubs hebben hun excuses aangeboden aan de slachtoffers... en roepen andere oudspelers op zich te melden als ze zijn misbruikt. Het weer vandaag stroomt warmere lucht het land binnen.